Met de verkoop van mondkapjes aan Nederland. En waar hij naar eigen zeggen niets mee zou verdienen, tot duidelijk werd dat dit wel zo was. Van Linde zei dat hij duidelijker had moeten zijn over zijn winsten, die er zeker zouden zijn. Eh, dat is mijn fout. Uh, daar mag je mij op aanspreken. En dat is ook waarom ik nu al drie weken lang onder vergrootglas uh, en dat er een ja, zo'n morele kwestie in Nederland staan, Dat is mijn fout. Hij herhaalde nogmaals dat er iets moet gebeuren. Minstens excuses de komende tijd. Eh, ook, denk ik, gesprekken met al die betrokkenen. En daar hebben zij ook recht op. Eh, en dat zij ook weten dat, dat dit teruggaat naar de kern zoals het is begonnen. namelijk dat dat geld gewoon een maatschappelijke bestemming gaat krijgen. Hij denkt aan een goed doel in de richting van kankeronderzoek van met name jonge mensen... en iets in de hoek van kansarme kinderen. Een luidruchtig seksend stel heeft de boel op stelte gezet in Delft. Ze waren zo hard bezig op een afgesloten bouwterrein dat een beveiliger dacht dat er inbrekers bezig waren. De politie klom over het hek en ontdekte waar de herrie vandaan kwam. Het stel kreeg een bekeuring. Nederland succes op Roland Garros. Rolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de tweede keer het tennistoernooi gewonnen. Ze speelde de finale tegen de Japanse Yu Kamiji. Diede de Groot heeft al tien keer een Grand Slam gewonnen. Bioscopen zijn tevreden over de eerste dag dat ze weer open mochten. Volgens de Vereniging van Bioscopen waren veel voorstellingen uitverkocht. Ook deze filmfans zijn blij dat ze weer op groot scherm konden kijken. Wel weer fijn. 14 december was ja, de laatste bioscoopfilm die ik gedaan had, was Bombini. Ja, nu weer, eh, ja, weer op het fraude nest. Wij zijn heel blij dat we weer kunnen. En eh, ik heb nou eh, voor drie keer al gereserveerd. Zo, voor, Voor vandaag, dus en morgen ook weer. De best bezochte film was De Slag om de Schelde. Deze vrouw was best onder de indruk. Heftig. Ik, ik eh, ben bijzonder onder de indruk. Ik ben speciaal uit Tiel gekomen. Want ik wilde het vandaag eh, graag zien, maar het heeft me ontroerd en geraakt. De slag om de Schelde speelde een belangrijke rol in de bevrijding van Nederland. Dan nog het weer, wolken en zon vandaag langs de kust zo'n 18 graden. In het zuiden 22 en morgen nog wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel.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 Want ik, ik ben de wind in je rug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. zag niet wat je had verwacht En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht Maar je begrijpt het pas beter Als je kunt kijken met je hart En weet dat ik met je meekijk elke dag Want ik, ik ben het licht in het donker ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt.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 We okay, we okay. air. I'm picking up goodbye. Well, I know she must be kind body, you're my light blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling. All night till the morning. Keep you wetter than the window when the rain is falling.